van Kesteren met het NOS-journaal. De grote hack bij cryptobeurs Bybit is volgens de FBI het werk van Noord-Korea. Bij de hack van afgelopen vrijdag werd 1,5 miljard dollar aan digitaal geld gestolen. Grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. De Amerikanen hebben niet gezegd hoe ze tot die conclusie zijn gekomen. De recherchedienst verwacht dat het gestolen geld wordt witgewassen. Op Bybit wordt dagelijks voor 36 miljard dollar aan crypto verhandeld. In Marokko is het offerfeest dit jaar officieel geannuleerd. Door zes jaar droogte is het aantal schapen en geiten zo hard gekrompen... dat koning Mohammed vraagt om dit jaar af te zien van het slachten. Het ritueel zou nu aanzienlijke schade toebrengen aan het volk, zegt de Marokkaanse koning. Het is niet voor het eerst dat het offerfeest wordt geannuleerd. Voor, het laatste keer, voor de laatste keer gebeurde dat in 1996. Om de veestapel te vergroten heeft Marokko onlangs 100.000 schapen uit Australië geïmporteerd. Hamas heeft de lichamen van vier omgekomen gijzelaars overgedragen aan het Rode Kruis. In ruil voor de lichamen laat Israël de komende uren ruim 600 Palestijnse gevangenen vrij. De eerste bus van het Rode Kruis kwam vlak na middernacht aan in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanhoever. Eigenlijk hadden de honderden gevangenen zaterdag al vrij moeten komen. Maar Israël besloot dat toch niet te doen... omdat ze uit onvrede over de ceremonies die Hamas houdt... bij de ruil van gevangenen en gijzelaars. Voorlopig was dit de laatste ruil tussen beide partijen. Fietsers op de Oosterscheldekering worden regelmatig bekogeld met eieren. Omroep Zeeland sprak verschillende fietsers die het slachtoffer zijn geworden. Een van hen zegt al meerdere keren doelwit te zijn geweest. Eén keer werd hij hard in zijn gezicht geraakt. Volgens de fietsers komen de eieren hard aan en veroorzaken ze soms verwondingen. De Zeeuwse politie zegt van de zaak te weten. Het weer, op veel plaatsen regent het, maar vanuit het westen klaart het weer op.